Baudet zegt dat een van die stellingen bedoeld is om hem te demoniseren. Eerder zegde de PVV ook al af voor het radiodebat. Het aantal autodiefstallen is vorig jaar met 14% gedaald. Sinds 2010 is het aantal diefstallen van auto's zelfs met 40% gedaald. Volgens het CBS komt dat vermoedelijk door de verbeterde beveiliging van jongere auto's. Het percentage autodiefstallen dat door de politie wordt opgelost is de afgelopen jaren steeds verder gedaald. In 2010 was dat nog 11%, in 2016 nog maar 6,5%. De wachttijd op de afdeling spoedeisende hulp van het Noordwest ziekenhuisgroep in Alkmaar is opgelopen tot een niet acceptabel niveau. Volgens het ziekenhuis komt dat doordat omliggende ziekenhuizen de spoedeisende hulp hebben gesloten. Dat hebben ze gedaan vanwege de drukte en onderbezetting door de griepgolf. Het ziekenhuis kijkt nu extra kritisch of de patiënten die binnenkomen op de spoedeisende hulp wel echt acuut moeten worden opgenomen. Bijna alle Nederlandse Europarlementariërs vinden dat de hoogste topambtenaar van de Europese Commissie zich moet terugtrekken. De benoeming van de Duitser is niet volgens de regels gegaan en moet dus ongedaan worden gemaakt volgens de politici. De Duitser zou in ruil voor zijn benoeming de leden van de commissie een riante wachtgeldregeling hebben beloofd. Het weer dan nog, in het noorden nog wat regen. Vannacht is het tussen de 0 en de 2 graden en plaatselijk is er kans op dichtere mist.